Veel mensen moeten dit jaar met minder geld genoegen nemen. Volgens het Nibud gaan de netto-salarissen wel iets omhoog, maar er blijft minder van over. Dat komt onder meer door de verlaging van de kinderopvangtoeslag, waardoor ouders met kinderen in de opvang minder geld overhouden. Ook veel gepensioneerden leveren in, doordat de pensioenen niet worden aangepast aan de inflatie of zelfs worden verlaagd. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 2 graden in Groningen tot 5 in Zeeland.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 Volgens de Tunesische minister van Justitie worden ze verdacht van diefstal en eigendommen en geldverduistering. Na voortdurende rellen vluchtte Ben Ali weer deze maand naar Saudi-Arabië. In de Tunesische hoofdstad Tunis is het opnieuw onrustig. De oproeppolitie is daar slaags geraakt met demonstranten. In Egypte mag er niet meer worden gedemonstreerd. Iedereen die aan een betoging meedoet of zich provocerend uitlaat wordt vervolgd. De oppositie wil vandaag opnieuw demonstreren tegen het bewind van president Mubarak. De oproep komt opnieuw van een jongerenorganisatie die onder meer via Facebook en Twitter communiceert. Twitter is inmiddels geblokkeerd. Gisteren en vannacht vielen er bij rellen in Cairo en andere steden zeker vier doden. Minister Leers is bereid nog eens naar de criteria te kijken op grond waarvan vreemdelingen gevangen worden gezet. Duizenden mensen zitten vast in afwachting van uitzetting en de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Amnesty International drong er vanochtend in een petitie op aan vluchtelingen alleen...